Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je energierekening gaat voorlopig niet omlaag, dat zeggen economen van ABN AMRO. Zij denken dat de gasprijzen dit jaar en volgend jaar maar een heel klein beetje omlaag zullen gaan. Gemiddeld zijn huishoudens bijna een kwart meer kwijt aan hun energie dan een kleine tien jaar geleden. De enige manier om daar iets aan te doen is minder verbruiken. Nou, vorig jaar is dat trouwens niet gelukt. Het verbruik lag net zo hoog als een jaar eerder. In Assen begint later vanochtend een rechtszaak over een compleet uit de hand gelopen burenruzie in het plaatsje Wijteveen. Richard Kaas schoot iets meer dan een jaar geleden de twee kopers van zijn huis dood. Hij heeft toegegeven, zegt deze journalist, die maakte een podcast over de zaak. Nou, die 16 januari was eigenlijk een climax van een jaar lang ruzie over dat verkochte huis. Hè? Dus, eh, en die dag is, eh, is bij Richard de stoppen doorgeslagen. Is hij naar zijn eigen voormalig ouderlijk huis gereden, hè, wat hij verkocht had aan Sam en Ineke. Kwam die Ineke tegen op de, eh, de auto's tegenover elkaar op de oprijlaan en toen, toen heeft hij haar gewoon echt geliquideerd. Daarna schoot hij in het huis ook de man dood. De zaak draait vooral om de vraag hoe het kan dat Richard K. zo doordraaide. Op Hawaii is een vulkaan uitgebarsten, een van de actiefste ter wereld. Na een pauze van zo'n drie maanden spuurde de vulkaan voor het eerst weer lava uit. Die lava stroomt niet in de richting van woonwijken. En een flinke uitdaging voor Maas van 69 uit Barneveld. Hij wil volgende week het werelduurrecord baanwielrennen voor 70-plussers verbreken. Daarvoor moet hij 43 kilometer en 985 meter fietsen. Dat is behoorlijk pittig natuurlijk en daarom traint hij vier keer in de week. En hij doet nog meer om in topvorm aan de start te staan. Ik slaap eh, nu eh, al 2,5 eh, weken in een hoogtetent op 3000 meter hoogte. Eh, zodat ik echt meer rode bloedcellen krijg en dan eh, krijg je meer zuurstof. Het zal afzien worden, maar ik kan afzien als een beest. Ik hoop het hier echt te kunnen verbeteren. Vier weken daarna ga ik naar eh, Mexico en dan wil ik het op de meest snelle baan van de wereld, het verpulveren. Maas wil met de recordpoging geld ophalen voor KWF kankerbestrijding. Kreeg het weer nog. In het noorden vanochtend sneeuw en ook later nog neerslag... bij temperaturen rond het vriespunt. In de zuidelijke helft van het land is het ook grijs, maar wel vaker droog. En daar wordt het vandaag een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noorden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw. In onze regio een half uur vertraging op de A9 als je vanuit Alkmaar naar Amstelveen rijdt. Want je komt in 7 kilometer file tussen knooppunt Kooimeer en Heemskerk. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwemeer bij Amsterdam Hemhavens. En 244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk. 5 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een kwartiertje vertraging op de N305 Dronten-Almere bij de aansluiting met A27.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 Er is niet genoeg bewijs. Na aanleiding van het incident stond het OV in Nederland uit protest drie minuten stil. Bij een Russische raketaanval op Kiev is vanochtend een dode gevallen. Volgens de Oekraïense autoriteit is op meerdere plekken brand uitgebroken. Een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP is geweigerd bij een evenement in het Witte Huis. Reden was dat EP weigert om de Golf van Mexico voortaan Golf van Amerika te noemen, zoals Trump wil. Het persbureau noemt de weigering onacceptabel.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 baby. I love your sex appeal. I can't take it no more. The way you feel, your sex appeal. appeal. Sex appeal. I can not take it, baby. Sex appeal. 6.9 ZFN het NOS nieuws van 9.